Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij krakersretie werd met stenen, flessen en vuurwerk bekogeld. Er zijn ook een paar agenten in elkaar geslagen. Op andere plekken in de stad zijn auto's vernield en in brand gestoken. De botsingen gisteravond waren begonnen als demonstratie. Volgens de politie de agressiefste en gewelddadigste in Berlijn in zeker vijf jaar. Er zijn 86 mensen aangehouden. Aanleiding voor het protest was de ontruiming van een kraakpand. Twee weken geleden. Een paar honderd mensen hebben een Black Lives Matter protest gehouden op de Dam in Amsterdam. Ze betoogden tegen politiegeweld en dat was naar aanleiding van wat de organisatie noemt het aanhoudende politiegeweld tegen zwarte Amerikanen in de VS. De demonstratie verliep vreedzaam en in stilte. In veel steden in de VS wordt vandaag geprotesteerd nadat eerder deze week twee zwarte mannen werden doodgeschoten door de politie. In Cambodja is een bekend politiek activist op klaarlichte dag vermoord. Kem Lee werd in een winkel met drie kogels doodgeschoten. De politie heeft een man opgepakt die een bekentenis heeft afgelegd. Lee uitte geregeld felle kritiek op de regering van premier Hun Sen en ook op de oppositie. In Leeuwarden zijn gisteravond twee conducteurs van Arriva mishandeld door een groep jongeren. Een van de twee moest naar het ziekenhuis. Volgens Omroep Friesland hadden de jongeren geen kaartje voor de trein en werden ze boos toen ze werden gecontroleerd. Ze zijn gevlucht en sindsdien spoorloos. En Max Verstappen is op het circuit van Silverstone opnieuw op een podiumplaats geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Groot-Brittannië. Winnaar was de Brit Hamilton. Vorige week werd Verstappen tweede in Oostenrijk en eerder Wonnie in Spanje. Het weer. In het noordoosten kunnen vanmiddag een paar onweersbuien ontstaan. In de loop van de avond kan ook elders een bui vallen. Morgen nu en dan zon, maar later opnieuw buien en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.